Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De vrouwelijke ministers vinden dat premier Rutte ze wel erg snel in de reden viel. Uit wetenschappelijke studies blijkt dat vrouwen sowieso vaker worden onderbroken dan mannen. Maar nu komt dus naar buiten dat het ook op het allerhoogste niveau gebeurt. Bij de vergaderingen tussen ministers en staatssecretarissen die worden geleid door de premier. Vrouwelijke collega neemt het woord en wordt eh, heel snel in de reden gevallen. Dat ik, ja, de eerste keer denk je van, hé, wat? Maar ja, dan op een gegeven moment zie je dat het eh, ja, toch wel vaker gebeurt. Daar was sprake van. En het blijft lastig, maar eh, we houden gewoon vol. De vrouwelijke leden van het kabinet hadden er ook een groepsapp voor waarin ze het hierover hadden. Ze denken niet dat Rutte bewust vrouw onvriendelijk was, eerder dat hij het onbewust deed. Het is niet heel toevallig dat ze nu met het verhaal komen, zegt verslaggever Marleen de Rooij in Den Haag. Er zijn twee redenen voor. De tijdgeest. Er wordt veel gesproken over de rol van de vrouw in de politiek. Maar ook de verkiezingen hebben ermee te maken. Alle bewindspersonen die zich openbaar hebben uitgesproken zijn van een andere partij dan de VVD. De VVD-collega's vinden dat het verhaal wordt opgeblazen. Voor de kust van Benin in West-Afrika is een Nederlands schip overvallen. 15 bemanningsleden zijn ontvoerd, zes anderen zijn aan boord achtergebleven. De piraten zullen waarschijnlijk losgeld eisen, maar de beheerder van het schip heeft nog geen contact met ze gehad. Italië gaat weer deels in lockdown tot na Pasen. In sommige regio's gaan restaurants en musea dicht. Andere regio's gaan nog een stap verder. Daar gaan scholen voorlopig niet open en mogen mensen alleen de straat op met een verklaring. Twee coronaprikplekken blijven morgen dicht. Het kan namelijk flink gaan waaien. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De GGD vindt het niet verstandig om mensen naar de vaccinatielocaties in Alkmaar en Middenmeer te laten komen. Het weer nog, vanavond minder wind en buien, maar dit weekend nat en stormachtig met af en toe een zonnetje.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 tussen Almere-Stad en Almere-Oostvaarders. Op de N305 Almere richting Dronten... tussen de aansluiting met de A27 en Alfred Nijkerk 5 kilometer... met ook 10 minuten oponthoud. Tussen Amsterdam Centraal en Breukelen en tussen Breukelen en Utrecht Centraal... rijden geen sprinters door een defecte bovenleiding.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 come get right on this side. Freak, freak, my Giannis. You gon' know call you Papa. and pull, yeah. Let her walk through. Bet it on, then that you'll lose. I love how you move. She a 10 and the skin so smooth.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 Then we cozy up and really give a fuck about the spring. Cause I really want it all, talking all the diamond rings. Hey. Whether the weather be the November, December, kill it together. Have you higher than ever? A second best, so contented.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 De afspraken op korte termijn lijken geen gevaar te lopen. De politie heeft ruim 50 tips binnengekregen over de aanval op twee agenten in Groningen eergisteren. Vanmorgen zijn de beelden vrijgegeven. De agenten spraken twee mannen aan vanwege de avondklok. Een van de twee werd in gezicht en hals gestoken. En de bioscopen doen niet mee aan een proef met sneltests. De ministeries van Volksgezondheid en van Cultuur hadden de proef voorgesteld. Maar volgens de bioscopen zijn de tests voor hen praktisch onhaalbaar en niet nodig... omdat bioscopen al veilig zijn ingericht. Het weer, morgen opnieuw zware buien met onweer, hagel en windstoten mogelijk en 9 graden. turn me to a mad guy. Never not switching up, never giving up. I like doing it my way.